Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft Nederland tientallen keren aangeboden om te helpen... bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat meldt NRC op basis van diplomatieke documenten. Nederland wees het aanbod steeds af... tot frustratie van de Amerikaanse ambassadeur. Die zou erover ook hebben geklaagd. Vrijdag zeiden de ministers Blok en Grapperhaus in antwoord op Kamervragen... dat ze een Amerikaans aanbod hadden afgeslagen... omdat het terughalen van Syrië gangers allerlei risico's met zich meebrengt. Eerder had de rechtbank bepaald dat Nederland zich moet inspannen... om deze mensen op te halen. Iran is klaar voor een volwaardige oorlog met de VS, zegt een commandant van de Iraanse revolutionaire garde. Hij waarschuwt dat Iraanse raketten Amerikaanse doelen kunnen bereiken. De spanning tussen Iran en de VS is opgelopen door de droneaanval gisteren op een Saoedische olieinstallatie. De jemenitische Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid daarvoor opgeëist. Maar volgens de Amerikaanse minister Pompeo zit Iran erachter. Iran ontkent dat en noemt de beschuldiging van Pompeo blind en zinloos. President Trump heeft gebeld met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en hem steun beloofd. Belgische aanhangers van extreemrechts hebben een verbod genegeerd om vandaag in Brussel te demonstreren. Ze zijn verontwaardigd omdat de partij Vlaams Belang, ondanks de verkiezingsoverwinning, buiten de nieuwe Vlaamse deelregering wordt gehouden. De burgemeester van Brussel had de demonstratie om veiligheidsredenen verboden. Meer dan 40 demonstranten zijn opgepakt. Feyenoord heeft zijn tweede overwinning van dit eredivisie-seizoen geboekt. In de Kuip werd ADO Den Haag met 3-2 verslagen. In Almelo versloeg Heracles Willem 2. Het werd 4-1. Eerder vanmiddag won Pex Zwolle thuis met 6-2 van RKC Waalwijk. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe met mogelijk een spat regen. Vannacht en morgen overdag trekt een regengebied over. Maar in het noordoosten en zuiden blijft het grotendeels droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do. to shove, then baby I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you.